Aflevering 38, vandaag 24 september van 2010. De lijst bestaat dus uit 40 platen, daarvan 18 deze week bij de stijgers boren, 4 bij de zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst gemaakt door Kneen met hun Waving Flag. En ook de baseballs Hot and Cold verdwijnen uit de lijst. Rihanna met haar Only Girl in the World stijgt 8 plaatsen en daarmee de snelste stijger. Mark Ronson verdubbelt zijn positie van 11 naar 22 en daarmee de snelste daler. Katy Perry met haar California Girls alweer 19 weken lang en daarmee het langst genoteerd van allemaal. Kijken we nog even terug op 24 september in geschiedenisboeken 1944, de bevrijding van Deurne en de eh, verwoesting van de grote kasteel daar. In 1994 is bokser Regilio Tuur die veroverde in sportpaleis Ahoy de wereldtitel in de super gewichten. dat alles van de World Boxing Organisatie. En dat ging ten koste van de Amerikaan Eugenien Speed. Niet zo lang geleden, 2004, in Leeuwarden wordt de 32-jarige Manuel Vetter rond 4 uur s'nachts doodgestoken omdat hij een opmerking maakte over een kapot gegooid bierflesje.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 Sunrise will. die er het langs over gedaan heeft om eh, ooit een hit te worden. Tom Helsen, de Sun in the Rise. plaat is al eh, drie jaar oud en nu dus pas een hit in Europa. We gaan verder met de lijst van Europa. Komen bij de nummer 12 aan. Livehouse. Zes weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. Vorige week stonden ze op 16. Deze week gaan ze met All In vier plaatsen omhoog naar nummer 12. all night, staring at the ceiling, counting for minutes.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 And I just wanna carry on. We took it from the bottom up, even in a desert storm. the time has flown. A journey to a place unknown. Pyramid, zo heet de single van Cherries en die vinden we deze week op nummer 11. ik denk dat wij weer even achterom kunnen kijken. Maroon 5, Misery, 9 weken in de lijst, blijft zitten op nummer 20. John Legend and the Roots, Wake Up Everybody, van 24 omhoog naar 19. Ricky L en MCK, Born Again, eh, van 25 gaan zij omhoog naar nummer 18 en dat alles al in de derde week. Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie, 13 weken in de lijst, zakken van 8 naar 17. Flowrider, David Guetta, Club Can Handle Me Right Now. 10 weken in de lijst. Ze zakken ook 10 plaatsen en wel van 6 naar 16. Tim Burke, Bromance. 7 weken staat hij in de lijst van 18 omhoog naar nummer 15. Omhoog van 21 naar 14 gaat Usher, DJ Cut als Falling in Love. Dat alles in zijn zesde week. Twee weken korter in de lijst staat Tom Helsen met Sun and van 14 omhoog naar 15. Van 16 omhoog naar 12 voor de pokerspelers Livehouse All In. Dat alles in hun zesde week. En Charisse hoorde je dus op nummer 11. Ze komt vanaf plek 14 en staat op dit moment alweer 8 weken lang in de lijst van Europa met de single Pyramid. Dit is de single van de Brandon Flowers en die heet A Crossfire. Zeven weken staat hij daarmee in de lijst. Van 12 gaan ze omhoog naar nummer 10. Zometeen het shownieuws en ook Jolande Bicool featuring G-Cup. We No Speak Americano. not to do no harm, I promise you. deze week in handen van Brendan Flowers en hun single Crossfire. Tijd voor een stukje shownieuws, want Bruno Mars is zondag gearresteerd wegens illegaal drugsbezit. De zanger werd opgepakt op het toilet van een hard rock hotel in Las Vegas. Volgens de politie is nog niet bekend welke drugs eh, Mars, wiens echte naam natuurlijk Peter Hernandez is, in zijn bezit had zanger en producer, werkt mee aan een eh, nummer Nothing On You en Billionaire. Voordat hij aan zijn solo carrière begon, produceerde hij ook nummers voor onder andere Brandy en For Flow Rider. Lady Gaga die was maandag weer eh, bezig. Toen verzamelden ze namelijk ruim 2000 mensen tijdens haar protest tegen Don't Ask, Don't Tell beleid van het Amerikaanse leger. Gelijkheid is een groot goed in Amerika, riep ze de menigte toe. De bijeenkomst was georganiseerd door de Service Members Legal Defense Network de stichting die opkomt voor de homorechten. In een toespraak haakte Gaga in op haar flesjurk die ze droeg tijdens de MTV Video Music Awards. Waar natuurlijk ook weer een hoop ophef over was. Gelijkheid is de prime Rip van waar wij voor staan als natie, sprak de zangeres volgens de entertainment site E. Een prime rib is een eh, malse biefstuk, oftewel iets belangrijks. Ik heb niet eens de kans om te genieten van het groot stuk vlees dat mijn land te bieden heeft, vertolkt ze de gevoelens van homoseksuele soldaten. Heeft niet iedereen het recht om dezelfde vleesjeugd te dragen als ik? Gaga, die openlijk uitkomt voor haar biseksualiteit, werd tijdens interview Video Music Awards begeleid door eh, vier voormalige soldaten die vanwege Don't Ask, Don't Tell ontslagen zijn. Stem tegen Don't Ask, Don't Tell en ga anders naar huis, riep ze de menigte toe. nog wat nieuws in eh, de trant van eh, Kate Perry. Want het einde van Kate Perry's vrijgestellen bestaan komt natuurlijk steeds dichterbij. De Amerikaanse zangeres die is verloofd met de Britse komiek Russell Brand. Die vierde zaterdag haar vrijgezellenfeest. De eerste fase van het feest vond plaats in het zwembad van de Hard Rock Hotel Beach in Las Vegas. Jana Daniel, hetzelfde rockcafé zijn waar Bruno Mars afgelopen zondag is opgepakt. Gehuld in een witte bikini met de eh, zonnebril op. Werd omringd door 25 vriendinnen. En een eh, van hen was natuurlijk Rihanna die ook eh, verantwoordelijk was voor het organiseren van het feest. Een groep genoot van champagne, bier, wodka en natuurlijk verschillende hapjes. En volgens het Amerikaanse tijdschrift eh, People verplaatst het feest zich vervolgens naar een enorm casino... waar de meiden een voorstelling van de Circus de Soleil bijwoonden. Of deze plaat er ook gedraaid werd, dat is natuurlijk de vraag feest vond trouwens een eh, dag na de arrestatie van Perry's aanstaande echtgenoot plaats. Russell werd opgepakt en in de boeien geslagen nadat hij een fotograaf sloeg. Ik zei net al, hij komt eraan de plaats van het WK. 9 weken in de lijst en net als vorige week de nummer 9, Jolanda Bico. Up. Elise Doodle, de Engelse singer en songwriter afkomstig uit Londen. Een platencontract bij Parlophone Records. De buurtalbum wat op 12 juli uitkomt eh, van dit jaar. En die heette dus Back Up. En die plaat doet het in Europa erg goed. 9 weken lang staat ze nu in de lijst van Europa. De derde zit er blijven... Oh nee, 6 weken moet ik zeggen. Ik was al een stapje te ver in de lijst. Ze komt namelijk deze week net de top 10 in. En vorige week nog op 13, deze week terug te vinden op nummer 8. En dat eh, in haar zesde week Elise Little Backup. Die Bicool en Dick Up, We Know Speak Americano daarvoor. Negen weken in de lijst en blijft staan dus op nummer 9. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. En wie dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur pas. Nu, bijna half 5. En altijd rond half 5 hebben wij natuurlijk het... Uh... Eh, ZFM Westkust weerbericht. Het ZFM Westkust weerbericht. Wat gaat het weer doen vandaag? Nou, vandaag schijnt de zon. Maar het draait voornamelijk om buien en deze buien kunnen wel gepaard gaan met wat onweer. De temperatuur stijgt naar 17 graden. Vanavond komende nacht hebben we weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft eh, overwegend droog en er waait een matige tot krachtige noord- tot noordwestelijke wind. De temperatuur daalt vanavond wel en dat alles naar een graadje of 10. Morgen zijn de periodes met zon, maar met name in de middag kan er nog een buitje gevallen. noordwestelijke wind die waait aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 16 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. Noordwestelijke wind die waait matig tot krachtig en temperatuur daalt naar 10 graadjes. Zondag wel weer eh, flinke periodes met zon. Er kunnen wederom buien voorkomen en bij die buien kan het zelfs weer tot onweer gaan komen. De noordwestelijke wind die waait overwegend matig en de temperatuur stijgt dan naar maximaal 16 graden. En niet al te lekker weekend dus voor de boeg. Wel goed nieuws voor je, er staan geen files in onze regio. En ondanks dat je overal flink kan doorrijden, staan ze volgens onze vrienden van Flitservers ook nergens te flitsen. Het ritme van Zandvoort. van Dam. En het ritme van Zandvoort heet The Euro Breakdown vandaag. En de Ready Set Love Like Woe blijft staan op nummer 7. about something like a sunset. Oh yeah, a shooting star. And I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa. Girls train. She's a moving car, catch her in the fast lane. Oh, I gotta know. Can I keep up with her pace? Kicking into gear when I see that face. You can take up all my time, cause you're the only one that can make a storm cloud break. Pulling out the sun, and I can get caught in the rain. Can I get your lips to speak my name? Cause I got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think gotta love like whoa. Girls gotta love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. Love so strong, then you moves on. And I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. Cause we only have one life. The timing and the moment all seem so right. So would you say you will be just fine? Would you say you will be just fine? She's got a love like whoa. Girls got a love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out. you're kicking She's got me lot out love. like van deze week in handen van The Ready Set Love Like Wow. Alweer negen weken lang staan ze met deze plaat in de lijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komt hij voorbij hier op CFM voor de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown heb ik het dan natuurlijk over. Mocht je nou eh, niet in de gelegenheid zijn op vrijdagmiddag tussen 3 en 5, op zaterdagavond tussen 7 en 9, doen we het gewoon nog een keertje over. Krijg je nog één keer die 40 beste platen van Europa voor je kiezen. En één plaat die je zeker niet had misstaan op het, eh, op het strand, dat is de nummer 6 van deze week. Die is namelijk in handen van La en het Rosenberg trio en het Guitara. Zeven weken lang staan ze al in de lijst van Europa.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 Tien weken lang staat hij op de lijst van Europa. En Trashy McCoy die kennen we natuurlijk van de Gym Class Heroes. Deze plaat in samenwerking met Bruno Mars. Bijna overal de top 3 eh, gehaald in de hitlijsten. De single behaalde zelfs de eerste positie in de Nederlandse top 40, maar wist dat maar één minuutje vasthouden en wel in zijn negende week. En dan kijken we even terug, heel snel in de geschiedenis van de Nederlandse top 40. En dan is het eh, drie jaar terug dat het voor het laatst een single maar eh, één week op nummer 1 stond. Bruno Mars eh, is het dus gelukt. Het zijn single Billionaire. Zometeen gaan we ook even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Als ik heel even snel kijk, dan heb ik daar een aantal nieuwe binnenkomers. En boven in de, in de top 10 eigenlijk heel weinig verschuivingen. Dat alles hoor je allemaal zo meteen van mij. Eerst gaan we kijken wat de nummer 4 is van deze week. Als ik zeg, vorige week stond zij nog op 2 en deze week op 4. Ze staat ook 10 weken in de lijst. Het is dus een zeur, het is Sia. En de plaat heeft natuurlijk Clap Your Hands. 10 weken lang ook alweer in de lijst van Europa. Zometeen duiken we de top 3 in en gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Welke plaat dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. vrijdagmiddag kwart voor vijf op weg naar de nummer 1 van Europa. Zia stond vorige week nog op nummer 2, deze week zak ze naar nummer 4. Maar ik denk niet dat we daar lang hoeven, eh, over hoeven te treuren. Ondertussen heeft ze namelijk alweer een eh, nieuwe single uitgebracht, You've Changed. En groot kans dat die binnenkort terug te vinden is in de lijst van Europa. Wij gaan even kijken naar de Nederlandse... Ja, de enige echte, de enige echte Nederlandse top 40. Daar vijf nieuwe binnenkomers. Op 39 nieuw binnen Sia, You've Changed. 37 blijf veilig bij mij Los Angeles The Voice. Miami to Ibiza, Swedish House Mafia en Tim Tampa komen nieuw binnen op 35. 25 is er dan voor de eh, Radioactive van de Kings of Leon. Ook een nieuw binnen. Dan moet wel goed zijn. 28 is voor hun. En Only Girl in the World van Rihanna komt nieuw binnen op 24. Top 10 van de Nederlandse top 40. Citras volgt uit zakkend van uh, eh, 5 naar 10. Ricky L. Born Again in zijn zevende week eh, moet hij dus al flink verlies inleveren. Op 9 blijven zitten Usher featuring Pitbull, DJ Gadda's Falling in Love. 8 weken in de lijst, blijft staan dus. Eminem en Rihanna staan 12 weken in de lijst, ook zij blijven staan. En dan op de 8e plek. Travis McCoy en Bruno Mars, Billionaire. Je raadt het of niet, 13 weken in de lijst, blijft zitten op nummer 7. Katy Perry, Teenage Dream, 7 weken in lijst, gaat van 10 omhoog naar 6. Tim Burke, Bromance, 13 weken in lijst, zakt van 3 naar 5. Flowrider David Guetta, vorige week nog terug te vinden op 6 met de club Can Handle Me Right Now. Deze week omhoog naar nummer 4. En vorige week op 4, deze week naar 3, de Bumpy Ride van Mohambi. De Swedish House Mafia die moet ook weer inleveren. Althans inleveren, ze blijven op de tweede plek staan met uh, One... En nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40 van eh, Shiloh Green. Ah, fuck you, drie weken in de lijst. En voor de tweede week achter elkaar op nummer 1. Inderdaad, in de enige echte Nederlandse top 40. Heb ik trouwens een leuk hitfeitje voor je, want waarschijnlijk is dit de laatste week voor CEO Green. Want iedereen die ooit eh, Green in zijn, eh, in zijn artiestennaam heeft staan... houdt het niet langer vol dan twee weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Dus waarschijnlijk is het voor CEO Green volgende week ook over met de single Fuck You van de top 3 in van de, Nederland, eh, van de Nederlandse top 40, nee, van de Europese top 40. I wanna boom bang bang with your body, yo.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 Vorige week nog op 5, deze week omhoog naar nummer 3. dame doet het elke week beter. Kate Perry. Teenage Dreams zo heet inderdaad haar single. vorige week ging zij van 8 naar 4. Deze week van 4 naar 2. Volgende week van 2 naar 1. Acht weken lang staat ze in de lijst van Europa. Vorige week ging van 2 naar 1 wel Rihanna met De ik heb nog één plaat te gaan en nog één zitten blijven. Die is inderdaad van Rihanna.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 Informateur Opstelte is bij de koningin op Huis ten Bos geweest... om haar in te lichten over de formatie. Eerder op de dag sprak Opstelte met voorzitter Joritsma... van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en met voorzitter Fransen van het Interprovinciaal Overleg. Ook zij wilden weten wat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV van plan zijn... Het ging vooral over de invulling van de bezuinigingen. Volgens Joritsma liet Opstelte weinig los over de plannen van zijn onderhandelaars. Premier Balkenende heeft in New York kritiek geleverd op de Verenigde Naties. Dat deed hij in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Hij vindt dat de VN de laatste jaren passief was met het aanpakken van grote problemen. Zo speelde de landenorganisatie volgens Balkenende nauwelijks een rol bij het bestrijden van de economische crisis... Verder riep de premier in New York op tot hervormingen binnen de Veiligheidsraad. De raad werd na de Tweede Wereldoorlog samengesteld... en Balkenende wees erop dat de machtsverhoudingen al lang zijn veranderd. In Italië is voor het eerst een bijeenkomst geweest van slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. Het onderwerp ligt erg gevoelig in Italië en weinig mensen durven met hun verhaal naar buiten te komen. Tot nu toe zijn zo'n 100 gevallen van misbruik bekend. In Verona riepen enkele slachtoffers op om het misbruik te scharen onder de noemer misdaad tegen de menselijkheid. Nu ontlopen nog veel pedofielen in Italië hun straf, omdat het misbruik na tien jaar is verjaard. De slachtoffers zoeken internationaal steun en willen op 31 oktober voor het Vaticaan een grote demonstratie houden. Dan voetbal. In de eredivisie heeft SC Heerenveen thuis gelijk gespeeld tegen Roda JC. Het werd 2-2. Het weer in de kustprovincies buien, in het oosten opklaringen. Vanavond en